Clemens Peters met het NOS Journaal. De Spaanse politie heeft op het eiland Mallorca vijf Duitse jongeren aangehouden... die samen een 18-jarige landgenote zouden hebben verkracht. Het slachtoffer had volgens een Spaanse krant een van de mannen leren kennen... en was met hem naar zijn hotelkamer gegaan. Maar toen ze daar niet binnen werd gelaten omdat ze geen gast was... ging ze met hem naar een ander hotel waar zijn vrienden sliepen. Daar zouden de mannen, alle begin 20, haar tot seksuele handelingen hebben gedwongen. Op een gegeven moment kon het meisje ontsnappen en vluchtte ze naar de politie. Daarop werden de vijf Duitsers gearresteerd. Op het Canarische eiland La Palma zijn zo'n 2000 mensen geëvacueerd vanwege felle natuurbranden. Een gebied van zo'n 45 vierkante kilometer is al getroffen. Zeker 12 gebouwen zijn verwoest. De autoriteiten waarschuwen dat het vuur nog niet onder controle is. Door het warme weer van de afgelopen tijd is het kreupelhout kurkdroog... en bovendien wordt het vuur aangewakkerd door de felle wind. 300 brandweerlieden bestrijden het vuur. En daarbij worden al 10 vliegtuigen ingezet. En er worden er snel meer verwacht vanaf het vasteland. In Purmerend is de afgelopen avond een explosief gevonden in een park... waar op dat moment een festival aan de gang was. Omdat de vondst werd gedaan buiten het terrein van het dancefestival Electronic Picnic... hoefde de politie het evenement niet stil te leggen. Er was volgens een woordvoerder geen gevaar voor de duizenden bezoekers. De explosieve opruimingsdienst heeft het explosief veiliggesteld en meegenomen. Een Nederlandse toeriste is in Zuid-Afrika het slachtoffer geworden van een overval. De 21-jarige studente was eind juni samen met een Britse en een Amerikaanse studente... met de auto onderweg naar het Kruger Nationaal Park. Toen ze werden beschoten door gemaskerde mannen. De drie werden geraakt door rondvliegend glas. De Nederlandse en een tweede vrouw liepen schotwonden op. De Zuid-Afrikaanse politie heeft drie verdachten aangehouden... en beschouwt de overval als een poging tot moord.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 Ja, Mattie is niet echt, hij laat het afweten. Er wordt geklopt op de deur, maar zegt ze wacht even. Want je, echt, ik kan het heel de dag eten. Osta martini, eh. Zij loeft die eh. Schat, wat's de dealie, eh. Ik geef je liefde, babe. Osta martini, eh. Zij loeft die Viri, eh. Schat, wat's de dealie, eh baby. Heel was schat, kom vertel me je vakantieplannen. Ze wilt maar bel, ja deze gaat echt niet naar Alicante. Ze van rappers, houdt van dealers, houdt van balliemannen.